Levi van Eck met het NOS-journaal. Het klimaatdoel dat de rechter de Nederlandse overheid heeft opgelegd is behaald. Dat blijkt uit de definitieve cijfers van het CBS en het RIVM. De uitstoot van broeikasgassen lag in 2020 25,5 lager dan in 1990. Het doel was 25 In totaal lag de uitstoot in 2020 8,8 lager dan in 2019... Die afname komt onder meer door de sluiting van een kolencentrale. Ook was het in 2020 relatief warm, waardoor er minder aardgas nodig was voor verwarming. Corona speelde een beperkte rol in de daling. Het kabinet overweegt opnieuw om de Johan Willem Frieso-kazerne in Assen te sluiten. Dat heeft staatssecretaris Van der Maat van Defensie aan het Drentse provinciebestuur laten weten. De kazerne is een van de thuisbasis van de luchtmobiele brigade. Het kabinet ziet het als overbodig vastgoed en wil ervan af. In Drenthe zijn ze geschrokken van de aankondiging... omdat het ten koste zou gaan van de werkgelegenheid in de regio. Ook in 2011 en 2013 werd de kazerne in Assen met sluiting bedreigd vanwege bezuinigingen. De bewoners die waren geëvacueerd uit een flat in Heer Hugo Waard vanwege stankoverlast mogen weer terug naar huis. Volgens de veiligheidsregio ging het om een penetrante lucht en daarom moesten de 100 bewoners van de 47 appartementen hun huis uit. De brandweer is iedere woning afgegaan om uit te zoeken waar de lucht vandaan kwam. Maar het is nog niet duidelijk wat de geur in de flat in Heer Hugowaard veroorzaakte. Een aantal gemeenten in Nederland, waaronder Borselen, Druten en Scherpenzeel... stopt met het gebruik van camera's van twee Chinese merken. De camera's zijn populair, maar er zijn zorgen over mensenrechten schendingen... en spionage door de fabrikanten. De gemeente Den Haag overweegt, net als een aantal andere gemeenten, om de camera's te weren.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 Tonight in Josie, I'm in Josie. Won't call if you want one Josie. I'm not playing with you, I'm not joking. My thought of mom is loaded. Me, you can fuck up, oh, but I'm on molly. I'm on duty, but I'm on they want do me, they want do me, cause they want do me. When you won't want me, when you won't want me, I'm in San Francisco, Johnny. When you won't want me, when you won't want me, I just flew in from Miami. Peru, Peru, para, Peru, Peru, I'm loose, even Peru done me para.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 You glow, and I get lost here in your eyes. I'ma gain all be so, girl, you just capture my soul. I'ma gain all be so, make me wanna just take you home. Pedal ritme van Zandvoort, op 106.9 ZFM.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 Gekke meisjes voelen dit Je bent geen maar vanavond is anders Als je niet noemt me Ludo Ik wil geen TV om mijn tolly, ben geen tandarts En ik weet je bent een beetje je wil het hard, hard Kom neem je vriendinnen, ik breng de squad Gekke meisjes willen heel veel seks Gekke meisjes willen tv-seks geen drama, mami, nee, geen stress. Anders gaan we naar panasje en de GGZ. Net, net, net, net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit die meisjes voelen dit. Die meisjes lopen dit. club komen het veld op glad als olie. Eentje die neemt plaats ze veel palen als een goalie. Kid het from the back als een strafcorner, holy moly. Ze is niet eens pres meer van je rolie. Ik heb het zien gebeuren, het gebeurde voor mijn ogen. Sinds ik heb vermogen heb ik doordat ze me mogen. Ik heb mijn woord, ik heb mijn eer en heb mijn kloten. En deze pillen, ik heb er zelf vast in genomen. Gekke meisjes willen heel veel seks. Gekke meisjes willen tv-seks geen drama, mami, nee, geen stress. Anders gaan we naar Panasje en de GGZ. Net, net, net, net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit. wordt heter Op zijn hondjes in de hoek, shit, ze laat me zweten Iedereen mag weten, je bent geen sled, maar vanavond Je leggings zit strak en trek je poenie lippen samen Immoralen doen het anders, ik moet nat en vies zijn Beuk, lak en kan hij zwaai Vies draai, ben je minderjarig, dan mag jij niet hier zijn Voor de rest, laat het nat en vies zijn Gekke meisjes willen heel veel seks Gekke meisjes willen tv-seks geen drama, mami, nee, geen stress. Anders gaan we naar Panache en de GGZ. Net, net, net, net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit. Met die meisjes voelen dit. Met die meisjes lopen dit. dieren. We zijn Ik wil je dieren. op je knieën.